Mark Hokker met het NOS-journaal. Dankzij een nieuw was de NS de kans op een zitplaats in de hoge snelheidstrein fors hoger. Door niet alleen te kijken naar de drukste trein in de spits, maar het gemiddelde te nemen van 12 treinen, is de kans op een zitplaats dit jaar met bijna 10 procentpunt verhoogd. Volgens de Telegraaf was de nieuwe meetmethode zo verstopt in brieven aan de Tweede Kamer dat er nooit een debat over is geweest. De NS kreeg eerder dit jaar een boete van ruim een miljoen euro... omdat in 2016 te weinig zitplaatsen voor reizigers op de HSL waren. Dankzij de nieuwe rekenmethode voldoet de NS ruim aan de norm van het ministerie van Infrastructuur. Op de luchthaven van Atlanta zijn vanwege een stroomstoring honderden vluchten geannuleerd. Geen enkel vliegtuig kan op het vliegveld landen en uitgaande vluchten worden aan de grond gehouden. De storing is mogelijk veroorzaakt door brand in een ondergronds elektriciteitsstation. Reizigers en personeelsleden zouden niet in gevaar zijn geweest. Het Hartfield Jackson vliegveld in Atlanta is met 275.000 reizigers per dag de drukste luchthaven ter wereld. Rusland heeft dankzij informatie van de Amerikaanse geheime dienst in Sint-Petersburg een aanslag verrijdeld. Terroristen zouden dit weekende een bomaanslag hebben willen plegen op een kathedraal in het centrum van Sint-Petersburg. Met hulp van de CIA heeft de Russische politie zeven aanhangers van IS opgespoord en aangehouden. De Europese Commissie kondigt vandaag waarschijnlijk een onderzoek aan naar een belastingconstructie van het Zweedse bedrijf IKEA in Nederland. Het meubelbedrijf zou van 2009 tot 2014 via ons land voor bijna een miljard euro aan belasting hebben ontweken. Vorig jaar vroegen de Groenen in het Europees Parlement al aandacht voor de belastingconstructie. In een rapport van die partij staat dat de belasting werd ontweken via een bedrijf dat in Delft is geregistreerd. Het weer trekt een gebied met regen over het land. In het oosten kan wat natte sneeuw vallen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Aan het einde van de nacht wordt het van het noordwesten uit droog en begint het op te klaren.